Kees Groot met het NOS-journaal. In het oosten van Afghanistan heeft een vuurgevecht plaatsgevonden... tussen een Afghaanse militair en Amerikaanse NAVO-militairen. Daarbij zijn zowel de Afghaan als een Amerikaan omgekomen. Het incident vond plaats bij een ontmoeting tussen Afghaanse provinciale leiders... en een medewerker van de Amerikaanse ambassade. De Afghaan begon met schieten, de Amerikanen schoten terug... De Amerikanen maken deel uit van een NAVO-trainingsmissie. Ook Nederland levert daar militairen aan. Het doel van de trainingsmissie is een verdere opbouw van een professioneel veiligheidsapparaat in Afghanistan. De derde verdachte van de overval op juwelier Goldies in Deurne is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. Er was drieënhalf jaar tegen hem geëist. Volgens de rechtbank is bewezen dat hij twee weken voor de overval het pand en de omgeving heeft verkend. Ook heeft hij samen met de overvallers de vluchtauto geleend en opgehaald. Bij de overval in Deurne ruim een jaar geleden werden de twee daders doodgeschoten door de vrouw van de juwelier. Zij werd niet vervolgd omdat er volgens het Openbaar Ministerie sprake was van zelfverdediging. Uitkeringsinstantie UWV heeft vorig jaar 40% meer overtredingen met uitkeringen vastgesteld dan in 2013. Dat komt door de strengere regels, schrijft het UWV in zijn jaarverslag. In totaal waren er ruim 65.000 overtredingen. Ook tegen mensen die per ongeluk de regels hebben overtreden worden maatregelen genomen. Daarover was de nationale ombudsman eind vorig jaar erg kritisch. Hij vond dat vooral onschuldigen hard getroffen werden door de fraudewet. Inmiddels gaat het UWV soepeler om met mensen die zonder opzet fouten hebben gemaakt. Het weer, het is bewolkt, maar in het zuiden Gelderland en Twente schijnt de zon.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 Maar eerst, nu, eh, dat gaan we ook vast doen om drie uur, nou, even over drie uur, de Vinyl 50 Top 3. En dat is, eh, dat is heel interessant. de, u weet, er is weer een officiële Vinyl Hit Parade. En nou, die gaan wij dus gewoon draaien. Dus daarvan krijgt u nu de top 3 van de Vinyl 50. Jawel. Nummer 3, geluid uit de vinyl 50. Sufjan Stevens heet de man. En het nummer 8, I Should Have Known Better. En dat vind ik het leuke van onze nieuwe, ons nieuwe format, zeg maar. Dat we ook eens gewoon wat nieuwe dingen kunnen draaien. We gaan naar nummer 2 uit deze lijst. Die is van D'Angelo. Dat heet Really Love. tú estás jodiéndome la vida. Jungle. dat is dus de eh, 2. En dat gaan we elke week doen. Woensdag 3 uur na het nieuws krijgt u dus de top 3 van de vinyl 50. Ja. En dat betekent dat we nu naar het nummer 1 geluid gaan van, eh, van die top 3 na dit prachtige geluid van D'Angelo. En eh, nummer 1 in de vinyl 50 staat Courtney Bartnett. Nooit van gehoord, maar goed. Uh, ze maakt wel uh, leuke muziek. Courtney uh, Bartnett. En het nummer dat heet Elevator Operator. Nummer 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nummer 1 geluid uit de vinyl 50. En het liedje dat heet Elevator Operator. Oh, rustig jij. Ik ben niet aan de beurt. Uh, nee, wou ik zeggen, Elevator Operator was dat van uh, Courtney Barton. Dus. nummer 1 in de vinyl 50. Gaan we elke week doen, dus rond de klok van 3. Even na de klok van 3 moet ik zeggen. De vinyl 50 top 3. En dan natuurlijk, dames en heren, ja, eh, tijd weer voor ons classic album, hè? De langspeelplaat van de week. En dat is Face Value van Phil Collins. album eh, heet Face Value. dat is het classic album van de week. Face Value uit 1981 was het. Eh, Phil Collins. I Missed Again. En het volgende liedje wat we daarvan draaien. Want u weet het gaat steeds in paren van tweeën. Ja, dat heet eh, You Know What I Mean. Hier is wederom Phil Collins. I thought I'd made it. You walk back into my life, just like you never left. Just as I long to be loved. again. Just leave on. song. just me. Nou, wacht even eh, Collins. Dat is niet afgesproken. Hè? Niet stiekem drie nummers pakken. <laughs> dat kan natuurlijk niet. Maar ja, het loopt soms achter elkaar door. En dat, eh, dat, eh, maar dat gaan we niet doen natuurlijk. Want dan komt de rest niet aan bod. U hoorde achter even van het album Face Value. Hoorde u I Missed Again and You Know What I Mean. En het volgende nummer, dat heet alweer Thunder and Lightning. Maar dat komt straks. Want we gaan eerst weer even naar... Ehm, de nieuwe releases. En dat is een hele mooie nu. Ja, ja, dat is een prachtige zelfs. Tjonge, jongen. Het is een, eh, ja, een oude artiest. Hij is al een tijd eh, niet meer onder ons. Maar goed. Dat, eh, dat mag de pret niet drukken. Ehm, het is Lou Rawls. En daarvan is een nieuw album verschenen. Dat heet The Anthology. En dat is een, een vrij uitgebreid album. Met heel veel van zijn mooie liedjes erop. En eh, Lou Rawls is natuurlijk een beetje begonnen als een, als een, als een jazzzanger. En uit die periode ga ik er twee draaien. Want u weet het, we doen alles in paardjes van twee. Dus van het album The Anthology of Lou Rawls ga ik achterin volgens voor u draaien. They call it Stormy Monday. En daarna God Bless the Child. Lou Rawls.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 en Stormy Monday. We gaan verder van hetzelfde album, The Anthology. Het nummer God Bless the Child. Dat we oorspronkelijk ook kennen van Billy Holiday natuurlijk. En ook een uitvoering kennen van Blood, Sweat Tears. that's got shall get. Them that's not shall lose.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 Dat hoorde u. Twee stukken hoorde u ervan. En eh, dat waren on, achtereenvolgens Stormy Monday. They call it Stormy, Stormy Monday. En als laatste God Bless the Child. nummer dat eh, we kennen onder andere van Billy Holiday. En van Billy Holiday was het gisteren weer de geboortedag. Nou, allemaal weer, past het allemaal weer een beetje in elkaar. toch? Ja, vind ik wel. Oké. Nou, vooruit dan maar weer. De langspeelplaats van de week. Ja, en dat, eh, dat hele oude jingletje van Lex Harding, dat draaien we dan natuurlijk. Omdat we dan eh, lekker veel eh, Phil Collins kunnen aankondigen met het classical album van deze week. Thunder and Lightning. Oftewel Thunder and Lightning. classic album van deze vinyljarenweek. Uh, dus Phil Collins. Het album dat heet eh, Face Value. En eh, Face Value moet ik zeggen. Komt uit 1981 is het uitgekomen. Dus het is alweer een aardig tijdje oud. Het was het eerste soloalbum van Phil Collins. de drummer van, en zanger ook natuurlijk van Genesis. Dat weet u. Als opvolger van Peter Gabriel. Goed, nou nog een nummer van I'm Not Moving. En dat was uh, Phil Collins natuurlijk eh, van het album Face Value. Ik moet er een beetje vaart achter zetten. Ik moet nog twee nummers van Phil Collins draaien. Om, dan hebben we hem helemaal gehad. Maar ja, we moeten ook natuurlijk het nieuwe werk niet vergeten. Eh, Nederlandse dame die de laatste tijd zeer behoorlijk aan de weg timmert. Met een heel apart en vooral mooi stemgeluid. En ehm, dat, dat ga ik met plezier voor u draaien. Eh, het, album eh, wat eh, ze gemaakt heeft, wat pas uit is, dat heet Shades of Black. Ehm, ik ga er twee nummers van draaien. Dat heet 50 Fifty Shades of Black. <laughs> Leuk. Fifty Shades of Black en My Love. En dan, heb ik het natuurlijk over Kovacs. En dat is prachtige muziek. Luistert u maar. Heel apart stemgeluid. Fifty Shades of Black en My Love. Kovacs. Nieuw. 50 shades of black and red wine. you cry like a baby in my blood-stained dress. 50 while it's you, while you're ready to die. Say a little prayer on your last goodbye. Don't try to call. My heart is ticking. geweldige stem. En eh, dan te bedenken dat ze bij de muziekopleiding werd afgewezen. Want men zei van nou met zo'n stem daar bereik je niks mee. Dat kun je wel vergeten. En nou ja, eh, buiten de muziekopleiding om is ze dan toch gekomen waar ze wezen wilde. Fantastische stem. Twee nummers hoort u van haar nieuwe album... Eh, Shades of Black. En dat eerste nummer heette Fifty Shades of Black. En dat andere, het laatste nummer heette My Love. Jawel langspeelplaat van de week. Ja, langspeelplaat van de week. U weet het, het classic album van deze week. Nog steeds Face Value van Phil Collins. If Leaving Me Is Easy. En daarna Tomorrow Never Knows. Dat zijn denk ik ook zo'n beetje de laatste twee stukken van vandaag. Phil Collins. Easy. Ene laatste nummer van eh, het album Face Value van Phil Collins 1981. En we hebben er nog één te gaan. Ik sta verbluft over de timing. Precies het hele album kunnen draaien. Want dit is het laatste nummer wat we gaan draaien. En dat is een eh, compositie, die laatste dan. Die we nu nog gaan draaien. Is een compositie van John Lennon. Eh, en dat heet Tomorrow Never Knows. Ja. Maar nu dan in de uitvoering van Collins. zeggen. Nieuwe stijl. Mijn is het wel bevallen in ieder geval. Ik hoop u ook. Laat het vooral weten. Ja. Berichtje plaatsen op onze Facebookpagina. De Vinyljaren kan altijd. Dit was, uh, dit was hem voor vandaag. Volgende week woensdag zijn we er uiteraard weer. Morgen ben ik er niet in verband met de uitvaart van Jacques Loes. Maar eh, dat wordt overgenomen door Maurice en Dolly.